Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Nederlandse marine heeft gisteren zes Russische schepen op de Noordzee geëscorteerd. Volgens Nieuwsuur ging het om drie marineschepen en drie civielen. Ze waren onderweg naar de Middellandse Zee. Het gebeurt vaker dat Russische schepen worden begeleid als ze door Nederlandse wateren varen. De marine patrouilleert sinds afgelopen zomer vaker op de Noordzee... om sabotage te voorkomen aan leidingen en zeekabels. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn al meerdere keren kabels beschadigd, vooral in de Oostzee. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil snel strengere maatregelen... na opnieuw een schietpartij in Brussel. Bij een metrostation in Anderlecht kwam gisteravond een man van 19 om het leven. De dader is nog op de vlucht. Het is niet duidelijk of er een verband is met de andere schietpartijen in Anderlecht begin deze maand. Die waren onder meer gelinkt aan het drugsmilieu. De burgemeester van Anderlecht zegt dat het metrostation een belangrijk verkooppunt van drugs is. Morgen is er een spoedoverleg in het kabinet. In Mali zijn minstens tien doden gevallen bij een ongeluk in een illegale goudmijn. Een graafmachine zou zijn omgevallen op een groep vrouwen die naar goud zocht, melden lokale media. Persbureau AFP spreekt van zeker 48 doden. In Mali zijn vaker dodelijke mijnongelukken. De komende twee jaar mogen buitenlanders geen huizen kopen in Australië, heeft de regering besloten. Huizenprijzen in het land blijven maar stijgen. Voor starters en huurders wordt het steeds moeilijker om een huis te vinden. In Sydney stegen de huizenprijzen in 10 jaar met 70 procent. De overheid wil ook buitenlandse investeerders aanpakken die aan grondspeculatie doen.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 had a word to say about things today and falling leaves. Said you hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed. gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the plan for lilac time.